Ben pas 12 jaar en alsnog kom ik grof. Ben je nep, dan zet ik je op stop. Ik spit met inhoud, verhalen in mijn teksten, dat is wat het inhoudt. Spit lab, dat is altijd. Ik pak de mic en ik post gelijk. Ik ben niet zo dat ik mijn teksten afraffel. Je hebt over kap, dit zal gewoon je waffel skills. Je weet dat ik hard rij. Beetje snitjes, flikkers denken dat ze hard zijn. Je stijl is oud en je weet dat ik hard spit. Ik spit die kleuren, jij is zwart-wit. Niet op te overdrijven, ik spit de feiten. zo moet je, dat hoor je niet te ontwijken. Ik blijf schijnen, bij allebei. We gaan verder met z'n tweeën, zij als ah, We pakken de trofee, we nemen geen dom mee. Het gaat om de De solution is de beste. We pakken de trofee, we nemen geen dom mee. Het gaat om de De solution is de beste. We pakken de trofee, we nemen geen dom mee. Het gaat om de De solution is de beste. We pakken de trofee, we nemen geen dom mee. Het gaat om de de solution is de beste. Ik stabiliseer mijn teksten weer. Onvoorspelbare shit, net als het Nederlandse weer. Ja mensen, deze shit bevalt me wel En ik neem de show zonder dankjewel Toon me geen opties, want ik weet wat ik wil Solution for life, represent die skills oh. ja jongen, wie niet waagt, wie niet wint Dat is mijn motief, al vanaf het begin laat Luister vent, wordt een bombardement Op het moment van het horen van mijn stem ik zet je klem als wielklem en kool. Dat is even slikken, maar ik doe het zo. Dus wie het op wil nemen en denkt dat hij wint. Rap ik uit de buurt, veeg ik uit de ring. Ik lach om al die hopeloze kliks. Jullie zijn droog, van het vlees tot de pit. We pakken de trofee, we nemen geen dom mee. Het gaat om de tekst, de solution is de beste. We pakken de trofee, we nemen geen dom mee. Het gaat om de tekst, de solution is de beste. We pakken de trofee, we nemen geen dom mee. Het gaat om de tekst, de solution we pakken de trofee, we nemen geen dom mee. Het gaat om de de solution is de beste. Tegenwoordig wil iedereen een game te spelen. Dit is oh. B-skills, ik kom de tent te breken. Ja. jongen, ik streef hem door. Vaak gaan dingen fout, maar toch gaat het leven door. Met school en muziek ben ik bezig. Op bij de benen sta ik stevig. Oh. Solution, dat is waar ik voor heb. Oh. Solution dat is waar ik me voor eens Ik ben de oplossing waar hij wordt gevraagd. Zolang mm, dat kan, mm. sta ik waar ik sta. Ja, dat is de reden dat ik represent Solution. Mijn trots van de S tot de N. Ik twijfel nooit en nooit en oh. Ik schrijf mijn pokkels in vol vertrouwde zinnen. Uh-huh. Geen haast, jongen, niks hoef gauw. Maar ik zeg je nog één keer, wat pakken we nou? We nou? pakken de trofee, we nemen geen doom mee. Het gaat om de tekst. De Solution is de beste. We pakken de trofee, we nemen geen doom mee. Het gaat om de De Solution we pakken de trofee we nemen geen dom mee. Het gaat om de tekst, de solution is de beste. We pakken de trofee we nemen geen dom mee. Het gaat om de tekst, de solution is de beste. Ja, Salutje 2006 Ja Solution, stable TV skills, uh.